Een opleiding die een Engelse eh, track heeft en die een Nederlandse kant heeft... daar willen ze dan alleen de Engelse kant van kunnen dichtzetten. Nou, dat mag nu niet van de wet. kunnen we regelen. Wetstekst, eh, wetstekst die heb ik gewoon klaar liggen. Eh, ze willen ook een quotum kunnen zetten, met name de technische universiteiten, op studenten die van buiten Europa komen. Omdat die soms opeens in hoge aantallen komen of structureel in hoge aantallen. En dan Nederlandse studenten verdringen. Daar wil je een beetje op kunnen sturen voor de kwaliteit van onderwijs. Nu komt 40% van de eerstejaarsstudenten niet uit Nederland. Het zorgt ervoor dat collegezalen uitpuilen en het kamertekort steeds groter wordt. Nederland heeft zijn slechtste score ooit gehaald op de corruptieranglijst. We staan nog steeds in de top 10 van minst corrupte landen, op plek 8, net als vorig jaar. Wel dus met een minder goede score. Vooral omdat er in ons land geen duidelijke regels zijn voor politici die in het bedrijfsleven gaan werken. In Spanje zijn 23 mensen opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met matchfixing bij voetbalwedstrijden. Er zouden ook meerdere spelers bij zitten. 30 wedstrijden worden onderzocht omdat de uitslag zou zijn gemanipuleerd om geld te winnen met gokken. En de smoes dat je je OV-chipkaart niet kon vinden en daardoor te laat bent kun je niet meer altijd gebruiken. Vanaf vandaag is het mogelijk om met je telefoon of bankpas in te checken. Al doet lang niet iedereen dat, hoorde onze verslaggever. Is dat iets voor jou? Nee. Waarom? Ik heb gewoon een OV-chipkaart, eh, een persoonlijke, dus eh, niet nodig. Ja, ik weet nog niet hoe dat moet. Of het echt voor mij per se heel veel handiger is, denk ik dat het wel meevalt. Ja. Nee, want ik heb een eh, voordeelkaart voor 40% korting. Dus... Ja, want reizigers met een kortingskaart moeten voorlopig blijven inchecken met hun OV-chipkaart. En hetzelfde geldt voor als je eerste klas reist. Het weer, het is bewolkt met wat buien, maar in het noorden en midden ook flink wat zon. Het gaat of 8. Morgen ook weer een grijs dagje. Wat buien, veel wind en opnieuw een gaat of 8.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 Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secret need. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Never felt this way before. Never felt yes, I swear way. it's a truth, and I hope. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de laagste score ooit gehaald... op de jaarlijkse corruptieranglijst van Transparency International. Toch hoort Nederland nog altijd bij de 10 minst corrupte landen. De lagere score komt volgens de onderzoekers... vooral door het ondoorzichtige lobbycircuit. Oekraïne is woedend over uitspraken van de Kroatische president Milanovic. Die zei gisteren dat het duidelijk is dat de Krim nooit meer onderdeel zal zijn van Oekraïne. Milanovic bekritiseerde gisteren ook het Westen vanwege het sturen van tanks en andere wapens. Voor het eerst sinds 2008 is de omzet van KPN afgelopen jaar gegroeid. Het bedrijf zette 5,3 miljard euro om. Een belangrijke oorzaak voor de groei zit in de hogere prijzen. Het weer vanuit het noorden vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 8.